Freddy van met het NOS Journaal. Leden van het Nederlandse team dat de ramp met vlucht MH17 onderzoekt... gaan op korte termijn naar Rusland. Ze gaan daar bewijzen bekijken waaruit zou blijken dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten... door een Oekraïns jachtvliegtuig. Dat scenario wordt door Rusland al sinds de vliegramp voor het meest aannemelijke gehouden. Vandaag werd bekend dat iemand die volgens het OM betrokken was... bij het neerhalen van de MH17 is herkend als een hoge Russische ex-officier. Het OM wil niet zeggen of deze Rus als verdachte wordt aangehouden. De PvdA wil dat prostituees net als andere zelfstandigen of ZZP'ers een zakelijke rekening kunnen openen bij een bank. De partij vindt dat minister van Financiën Dijsselbloem banken daarop moet aanspreken. Onlangs mocht Proud, een belangenvereniging voor sekswerkers, geen zakelijke rekening afsluiten bij Triodos Bank, omdat de vereniging activiteiten in de sector pornografie ontplooit. De PvdA benadrukt dat sekswerk een legaal beroep is en dat prostituees dus ook behandeld moeten worden als volwaardige ZZP'ers. Ook moeten de kosten voor kleding en verzorgingsmiddelen aftrekbaar worden voor de belasting. De SP in Leiden heeft aangifte gedaan tegen een oud-penningmeester van de partij. De man zou ruim 34.000 euro hebben verduisterd. De partij schrijft dat op haar website. De mogelijke fraude kwam aan het licht toen de voormalige penningmeester enkele maanden geleden zijn taken overdroeg aan zijn opvolger. Volgens fractievoorzitter Van der Kraats hebben gesprekken tussen bestuursleden en de oud-penningmeester niets opgeleverd. Daarom besloot de SP aangifte te doen. Het weer, de buien trekken weg, maar vannacht gaat het vanuit het westen weer een tijdje regenen, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen trekken de buien uiteindelijk weg en dan schijnt geregeld de zon.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 We gaan zo beginnen met een nieuwe cd van, even kijken hoe heet de man, Corsioli. Zijn cd heet Infinito. En ja, dat is eigenlijk hele bijzondere muziek. Ik ben er eigenlijk heel enthousiast over. Nummer 3 op de playlist, een, eh, een dame, Amy heet ze. En zij heeft eh, twee singles aangeleverd. I Had A Dream, zo was het. Nou... Even wachten met de eh, dromen. We gaan eerst even luisteren naar Peaceful Radio Show 1070. Veel luisterplezier. Yeah, yeah, yeah. or in the sun, laughing, having fun with all the people that she knows. And if the situation should keep us separated, you know the world won't fall apart, and you will free the beautiful that's caught inside your heart. Can you hear her? Oh, she cries so loud, casts a wild note over water and cloud. That's the way it's gonna be, little darling. We'll be riding on the horses, yeah. Way up in the sky, little darling if you fall, pick you up, pick you up. ato temporal. As vidas são marés e as marés são luas que iluminam ou tudo escurece em volta de nós. Bem mais longe as estrelas são sinais que nos guiam e nos pedem para sermos na terra a sua própria voz. Sendo a vida este barco que agora vos canto Vivendo esta vida de rumos e velas Sendo o vento o destino que eu próprio levanto É no fado que encontro o encanto Das futuras palavras mais belas A palavra é um barco com rumos e velas sinais que nos guiam e nos pedem para sermos na terra a sua própria voz.